Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het klinkt misschien gek in tijden dat alles duurder wordt... maar volgens het CBS hadden Nederlanders vorig jaar maar een kleine kans om in de armoede te belanden. Dat lag zelfs op het laagste niveau in 45 jaar. Volgens het CBS komt dat vooral doordat de overheid maatregelen nam... om arme huishoudens te helpen, zoals de energietoeslag. Anders was er een dikke kans dat bijna een miljoen Nederlanders... onder de armoedegrens waren beland. Meerdere politieke partijen houden zich niet aan de privacywet. Als je hun website bezoekt plaatsen ze zonder toestemming volgcookies. Verslaggever Joost Schellevis legt uit wat die doen. Die volgcookies ja, die volgen bezoekers echt over meerdere websites. Advertentienetwerken zoals dat van Google doet dan bijvoorbeeld. En op basis van je surfgedrag kunnen die dan een inschatting maken... van wat je interessant vindt, wat je leuk vindt, wie je ongeveer bent... Ehm, daar moet je toestemming voor vragen. Veel websites doen dat niet netjes. Dat geldt onder meer voor de sites van BBB, Forum, SGP en Volt. Koken op gas is hartstikke slecht voor de luchtkwaliteit in huis. Er komt onder meer veel stikstofdioxide bij vrij. Dat verhoogt de kans op astma en hart- en vaatziekten. Onderzoekers zeggen in het AD dat je altijd de afzuigkap moet aanzetten... en goed moet ventileren. Of beter nog, overstappen op elektrisch koken. Het is al Halloween geweest, maar een man in Florida schrok toch van wat hij in de vitrine van een kringloopwinkel zag liggen. Pretty spooky find at an antique mall in North Fort Myers just days after Halloween. That real human skull was in a display case. de man vond een echte schedel tussen de Halloween-artikelen. Hij had het gelijk door, want hij is antropoloog en weet dus veel van mensenbotten. Volgens de man is het de schedel van een inheemse Amerikaan. De eigenaresse van de winkel wist dat het een echte schedel was... maar was zich gewoon geen kwaad bewust. Zij vond dit juist het perfecte moment om die schedel aan haar klanten te laten zien. En het weer nog een wisselend dagje met wolken. En vanochtend en eind van de middag ook best wat buien. Tussendoor zijn er ook opklaringen met af en toe wat zon. Het wordt vandaag maximaal 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E de ochtendspits is aan het oplossen. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is nog vertraging door een ongeluk. Tussen Baarn en naar de vesting 10 kilometer file met drie kwartier extra reistijd. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Op de A7 Den Hoeven richting Zaanstad. Daar wordt een spoedreparatie uitgevoerd aan de vangrail. Dat veroorzaakt file tussen Hoorn Noord en Purmerend Noord 13 kilometer met een half uur oponthoud. De linker rijstrook is dicht. Ook de andere kant op is de linkerrijstrook afgesloten. Daar staat file tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. A9 Alkmaar richting Diemen. Tussen Aalsmeer en Knopend Holendrecht 10 kilometer file met daar een half uur vertraging. En verder loopt het verkeer nog vast op de N201 van Hilversum naar Uithoorn bij Loenersnood 3 kilometer. Het oponthoud is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM tv, radio en internet.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 the say, Girl, I want you, girl, I need you, babe. Slow down, love, don't you see me with my girl, what you thinking it was? I know you used to seeing me in the clubs, different chicks sipping Chris, just a million and But I changed, only got eyes for her, believe me, ain't no girl dividing us. We could maybe a low papa, baby, and all, cause I don't wanna be a player no more. feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Tell me what you feel, cause I'm feeling something real. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you.